De eerste besmettingen werden gemeld enkele dagen nadat de Nepalese blauwhelmen waren aangekomen. Via een rivier bij de basis van de militairen heeft de ziekte zich verspreid. Inmiddels zijn er in Haiti 2000 mensen aan de cholera overleden. Er zijn ruim 90.000 besmettingen. De Verenigde Naties hebben nog niet op het rapport gereageerd. De Tweede Kamer dreigt de subsidie in te trekken van twee organisaties voor ontwikkelingshulp. Het gaat om het Koninklijk Instituut voor de Tropen en SNV, dat mensen uitzendt naar de derde wereldlanden. Beide organisaties weigeren het jaarsalaris van hun directie te verlagen tot het gewenste niveau van 124.000 euro. Andere hulporganisaties hebben dat al wel gedaan. De Tweede Kamer wil de twee weigeraars nog tot 1 januari de tijd geven en staatssecretaris Knapen is het eens met de Kamer. DJ Christel van Eyck van Q-Music is gekozen tot Radio Bitch van het jaar, de belangrijkste prijs voor radiovrouwen. De 28-jarige van Eyck is sinds kort een van de presentatoren van het ochtendprogramma van Q-Music. Andere onderscheidingen gingen naar Novum nieuwslezer Tamara Bok en Slam FM directeur Jacqueline Bierhorst. De NOS'ers Lara Rensen en Trudy Vendrich waren ook genomineerd, maar zij vielen niet in de prijzen. De Nederlandse vrouwenhandbalteam is het Europees kampioenschap begonnen met een overwinning. In de Noorse plaats Larvik werd Oekraïne in de eerste poolwedstrijd met 25-13 verslagen. Maura Visser was met 10 doelpunten het succesvolst. Het is voor het eerst in vier jaar dat de handbalvrouwen weer aan een internationaal kampioenschap meedoen. Het weer, vooral in het noorden, is het nog mistig. Vannacht wordt het gemiddeld min 3.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 Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love it just ain't. time to heal when you're hurting so much. Couldn't see that. sou. 消是。